Verslaggever Jorn Kompeer weet meer. En de Zweedse openbaar aanklager zegt nu eigenlijk dat het incident met Joost Klein gebeurde in een flits nou, daarbij heeft Joost Klein die camera van die vrouw zeker weten geraakt. Dat, dat wordt wel bevestigd. Maar eh, de mensen die daaromheen stonden en die dus ook allemaal zijn gehoord... en ook Joost Klein en de vrouw zelf... Ja, die interpreteren deze gebeurtenis allemaal anders. Door gebrek aan bewijs is het onderzoek nu gestopt. Omroep Afro Tros zegt dat ze snel in gesprek willen met de organisatie van het Songfestival over de disqualificatie. De man uit Urk die zwaar gewond raakte toen een hotel in Duitsland instortte is weer in Nederland. Hij is per vliegtuig naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Een gezin uit Urk raakte vorige week bedolven onder het puin. De vader kon pas laat worden gered. Hij heeft sindsdien in coma gelegen. Bij het instorten van het hotel kwamen twee mensen om het leven. De eerste etappe van de Tour de France voor vrouwen is gewonnen door Charlotte Kool. De Nederlandse was in Kijkduin de snelste in de massasprint. De etappe ging over 123 kilometer en begon in het Museumpark in Rotterdam. Morgen rijden de vrouwen van Dordrecht naar Rotterdam. Groot feest in Scheveningen. Daar is nu speciaal voor de sporters van Team NL een feest. Een paar uur geleden kwamen ze vanuit Parijs daaraan. De nodige feestjes zijn er al geweest, vertelt hockeyster Joosje Burg. De stem is een beetje weg, maar uh, nee, superleuk. En eh, gaan we een mooi feestje van maken. Ja, iedereen had er nog wel zin in om dit, dit te doen? We moeten even zin weer maken. We hebben weinig uren gemaakt de afgelopen drie nachten. Dus ook hoort aan mijn stem. En eh, <laughs> veel, veel lekkere drankjes genomen. Maar nee, dit wordt wel leuk. Ook volgens de chef de mission Pieter van de Hoog want is er genoeg reden voor een feest. Ja, ah, waanzinnig. Weet je. De, de sporters hebben het waanzinnig goed gedaan. Het is een, een enorme, talentvolle, mooie generatie. Dus ik, heb, ik, heb van, ik ben een sportliefhebber, dus van een hele mooie sportgenoten. We hebben nog nooit zoveel Olympische gouden plakken gewonnen. In totaal 15. Het weer. Vanavond is het nog lang warm. Later trekt het verder dicht en is er ook kans op onweersbuien. Morgen wordt het dan opnieuw tropisch. Veel zon met 25 tot 28 graden wel iets minder warm dan vandaag. En in de loop van de dag opnieuw kans op felle onweersbuien. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in Noord-Holland... de meeste vertragingen nu nog altijd op de wegen naar Zandvoort.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 Een wapenstilstand raakt verder uit zicht als Iran een vergeldingsactie uitvoert, zeggen de landen. De Russische president Poetin heeft overleg gehad met zijn veiligheidsadviseurs over de Oekraïnse inval in het grensgebied. Hij zegt dat Oekraïne erop uit is om de stabiliteit in de regio te ondermijnen. Joost Klein is blij en opgelucht dat het onderzoek naar hem is stopgezet. Laat hij weten via zijn management. Hij werd gedisqualificeerd op het Songfestival. Volgens het Zweedse OM is er geen bewijs dat hij een cameravrouw iets aan wilde doen...